met het NOS-journaal. Tien landen uit Midden- en Oost-Europa nemen van de klachtensite van de PVV over Oost-Europeanen. In een brief roepen de ambassadeurs van de landen de samenleving en de politieke leiders, dus ook premier Rutte, op zich te distancieren van wat zij noemen een verwerpelijk initiatief. Sinds vorige week kunnen op de site van de PVV klachten worden ingediend over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Volgens de PVV is het meldpunt een groot succes, maar in binnen- en buitenland is er veel kritiek op. De ambassadeur schrijft dat de website de negatieve beeldvorming aanmoedigt over een specifieke groep EU-burgers binnen de Nederlandse samenleving. Het College Bescherming Persoonsgegevens wil internetbedrijven beboeten als de beveiliging van klantgegevens niet op orde is. CPB is verantwoordelijk voor toezicht op een deel van het bedrijfsleven op internet. Als een bedrijf de beveiliging niet goed heeft geregeld, kan het college nu alleen een dwangsom opleggen. Dat maakt geen indruk, zegt het CPB, een boete wel. Deze week werd bekend dat bedrijven zoals KPN en Creation Point waren gehackt. En daarbij kwamen adressenbestanden op straat te liggen. Het scheepvaartverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge is zo goed als lamgelegd door een langzaam aanactie van loodsen. Loodsen willen dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt bij de verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar omdat ze onregelmatige werktijden hebben. De federale regering wees gisteren de eis van de loodsen af. De actie van de loodsen kost de, Oost, de haven van Antwerpen een miljoen euro per uur, zegt de gemeente. Bij een kettingbotsing in Duitsland tussen Keulen en Düsseldorf is een dode gevallen en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Bij de botsing waren vannacht zeven vrachtwagens en 15 personenauto's betrokken. Oorzaak is brandstichting onder een viaduct. Onbekenden hebben daar plastic buizen in brand gestoken. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De A57, de belangrijkste verkeersader in het gebied die tot de Nederlandse grens loopt, is in beide richtingen voor alle verkeer dicht. Het weer vanmiddag is het vrijwel overal droog. Temperatuur stijgt naar 4 graden in het oosten en 6 vlak aan zee. Vanavond en vannacht regenachtig. Dan morgen eerst regen, maar in de middag wordt het geleidelijk droger bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.